met het nos Minister Kamp wil nog eens kijken naar zijn plan om AOW'ers te korten op hun uitkering als ze bij hun kinderen in huis wonen. Nu krijgt een alleenstaande AOW'er 70% van het minimumloon. Kamp wil daar 50% van maken als zo iemand samenwoont met zijn kinderen. Een meerderheid in de Tweede Kamer is daartegen. Kamp zei in de Kamer dat het systeem nu niet logisch in elkaar zit. Hij wees erop dat als bijvoorbeeld drie zussen van boven de 65 samenwonen, allemaal 70% krijgen. Maar zijn het er maar twee, dan krijgen ze allebei maar 50%. De minister wil de regels zo eenvoudig mogelijk maken, maar hij wil ook rekening houden met de bezwaren in de Kamer. Het bedrijf Chemiepak in Moerdijk moet de Nederlandse staat inzage geven in zijn verzekeringspolissen. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. Chemiepak brandde in januari af. Bij het bluswerk raakte het water in de haven van Moerdijk vervuild. Rijkswaterstaat gaf 1,6 miljoen euro uit om het water in de haven te zuiveren en wil dat geld op het bedrijf verhalen. Chemiepak weigert tot nu toe te vertellen wie de verzekeraars zijn en wat de dekking is, maar moet nu dus openheid van zaken geven. De politie heeft een man vrijgelaten die was opgepakt vanwege een schietpartij in Alphen aan de Rijn afgelopen zaterdag. Uit onderzoek bleek dat de 37-jarige Rotterdammer niets met de zaak te maken heeft. Bij de schietpartij kwamen twee mannen om het leven en raakten twee anderen gewond. Die twee, een Nederlander en een Bulgaar, liggen nog in het ziekenhuis. De politie denkt dat de schietpartij in Alphen aan de Rijn zich afspeelde in het criminele circuit. Het weer vanuit het zuiden opklaringen. De temperatuur is 12 graden op de Wadden en 21 in Limburg.